Carmen Verheul met het NOS Journaal. Deskundigen van de SER zijn het eens over een ingrijpende hervorming van de woningmarkt. Ze willen helemaal af van de huidige hypotheekrenteaftrek en huursubsidie. Om de doorstroming te bevorderen willen ze ook de overdrachtsbelasting afschaffen. Mede door de hoge hypotheekrenteaftrek zijn de huizen volgens de SER-deskundigen onnodig duur. Huiseigenaren moeten ook in de toekomst wel een deel van de rente terugkrijgen, maar het eigen huis moet niet meer onder de inkomstenbelasting vallen, maar onder de vermogensbelasting. En daardoor zullen in de toekomst niet vooral de hoge inkomens, maar de lage inkomens van de aftrek profiteren. Het nieuwe systeem moet alleen gaan gelden voor nieuwe gevallen. Autoverhuurbedrijven hebben het erg druk nu het vliegverkeer in Nederland stil ligt. Veel mensen huren een auto om naar het buitenland te gaan. De bedrijven zeggen dat ze nog maar weinig auto's beschikbaar hebben. De bedrijven hebben het over een logistieke ramp. Veel mensen zijn hun auto niet komen ophalen omdat een vlucht niet doorging. En veel klanten die op het laatste moment een auto komen huren willen die achterlaten in het buitenland. Ook de veerdiensten hebben het druk, vooral op de route Calais-Dover. Het KNMI verwacht dat de wolk nog minstens twee dagen boven Nederland blijft hangen. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, Endemol en SBS moeten samen een dwangsom betalen van een half miljoen euro als er opnieuw beelden van seriemoordenaar Koos H. worden uitgezonden. Dat heeft de rechter bepaald. Koos H. had in een kort geding een dwangsom van een miljoen euro geëist. De Vries bespreekt met Endebol en SBS of die het laatste deel van zijn drie luiken over Koosha zondag nog uitzendt. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het is fris met maxima rond 12 graden. Vanavond koelt het flink af en gaat het een graad vriezen.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 Bijna 5 uur. Je weekend staat voor de deur. Het laatste uurtje van deze vrijdag 16 april help ik je nog even. En dat doe ik met de beste 15 van Europa, want zoveel hebben er nog te gaan. Nou ja, niet helemaal waar. De nummer 15 hoorde je even voor het nieuws. John Mayer, de Heartbreak of Warfare. 7 weken in de lijst van 17 omhoog naar nummer 15 deze week. Hij was dus een van de 17 stijgers. Een van de drie zittenblijvers hebben we ook al gehad. Van de 17 dalers hebben we er ook al verschillende gehad. En de drie nieuwe binnenkomers hebben we ook gehad. Nog even ter herinnering, Mary J. Blight, I Am na 14 weken. Jay Sean, Lil Jon, Sean Paul, Do You Remember na 17 weken. En 19 weken Sheryl Cole, Fight for This Love. Zij waren degene die ruimte gemaakt hebben in de heetste lijst van Europa. De beste week was er voor Alicia Keys. The Empire State of Mind stijgt 11 plaatsen. Robbie Williams, The Morning Sun, zakt er 13, is daarmee de snelste daler. Langs genoteerd met 15 weken. Ia's Repay, Alicia Keys, Try Sleeping With The Broken Heart, Madonna met Revolver en Rihanna met Heart. Vier platen die dus helemaal bovenaan de lijst staan. Nog even snel, 16 april 1962. Bob Dylan zingt Blow Me, Blowing in the Wind voor het eerst voor publiek in een zaaltje in Greenwich Village in New York.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 laatste single van onze oosterburen Cascara heet Dangerous. Vijf weken geleden kwam die in de lijst van Europa binnen. Toen eh, stond hij op nummer 16. Althans, vorige week op nummer 16. Deze week omhoog naar eh, nummer 12. En daarvoor Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. In haar vierde week pakt ze in één keer alweer de 11 plaatsen winst. En is daarmee de snelste stijger van deze week. mashup eh, van Mac Feels Like a Prayer. Zes weken in de lijst van 13 omhoog naar nummer 11. Op nummer 20 kwamen deze week de eerste zitten blijven tegen. In de negende week blijft hij zitten. David Guetta, Memories. Shakira met Gypsy staat nu drie weken in de lijst. Gaat van 26 omhoog naar 19. Taylor Swift, Today Was a Fair Tale, levert uh, eh, 8 plaatsen in. Komt daarmee op 18, dat alles in haar 11e week. Ina met Hot gaat in haar vierde week 6 plaatsen omhoog naar 17. Gabriella Chilmi is on a mission. En die missie die gaat eh, erg goed, want van 25 gaat ze omhoog naar nummer 16. Dat alles in haar vijfde week. John Mayer, Heartbreak Warfare, van 17 omhoog naar 15 in zijn zevende week. En bla bla, bla van Kesha, die eh, zakt 6 plaatsen in haar tiende week naar 14. De beste week was er deze week voor Alicia Keys. The Empire State of Mind Part 2 gaat in één keer 11 plaatsen omhoog en komt op 13. Cascada Dangerous gaat er 4 omhoog, van 16 naar 12 in de vijfde week. En Feels Like a Prayer. Mac met een beetje hulp trouwens van eh, Dino. Zes weken lang alweer in de lijst van 13 omhoog naar nummer 11. Ook winsten deze week eh, voor de nummer 10. JC Young Forever stond vorige week nog op 14 en gaat in de vijfde week omhoog naar nummer 10.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 let it run. Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit. I be talking more shit. They nauseous. Hold up, I'll be here forever know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young. I wanna be. De nummer 9 van deze week is Rihanna met Root Boy. 10 weken lang staat ze nu weer in de lijst van Europa met die single. Vorige week stond ze er wel iets beter voor, toen stond ze nog op 5. Deze week zak ze 4 plaatsen naar nummer 9. En over een Root Boy gesproken. David Guetta die heeft opgebiecht dat hij bang was voor Madonna. De zangeres vroeg de Franse DJ een eh, plaat te produceren voor haar volgende album. Getta stemde hier wel mee in, maar was erg nerveus voor de samenwerking met eh, Queen of Pop. Ondanks de spanning eh, was Getta bijzonder verrast door de popdiva. Madonna is echt een lieve vrouw. Ik was compleet paranoid voordat ik haar ontmoet had. Door wat iedereen over haar zegt en schrijft. We hebben veel gepraat over het leven, de liefde en onze kinderen. Ik was compleet gecharmeerd van haar, anders Getta. DJ heeft al eerder uh, samengewerkt met grote artiesten. Ze nam maar eerder de plaat op When Love Takes Over. Die was natuurlijk met eh, Kelly Rowland. Maakte hij een eh, nummertje met zanger Akon. Sinds Geta in januari een Grammy ontving voor zijn nummer When Love Takes Over... staan de artiesten in de rij om een plaat met hem te kunnen opnemen. En er gaat ook geen week verloren of we hebben Lady Gaga niet in het shownieuws zitten. Deze mediageile Lady Gaga heeft weer op een speciale manier haar Japanse fans gecommuniceerd. De zangeres die schreef namelijk met een zwarte stift op haar dure witte tas een Japanse tekst voor haar fans. Gaga arriveerde dinsdag op het vliegveld van uh, eh, Tokio voor haar Monster Ball Tour. Ik hou van kleine monsters, Tokyo liefde, stond er volgens de Britse Daily Mail op de tas eh, van de zangeres geschreven. Lady Gaga noemt haar fans eh, steenvast haar kleine monsters. De tas waarop de tekst staat is een uh, Hermans Birken tas en kost zo'n 3400 eurotjes. Dan ga ik toch even met een stift opschrijven. Ook weer nieuws over Caro eh, Almrad, want eh, vorige week was al in het nieuws dat ze de schaal van de Richter ontving voor haar single Bag It Up, het meest gedraaide Nederlandse nummer op 3FM was. En afgelopen zondagavond sleepte de zangeres de 3FM Serious Talent Award 2010 in de wacht. De zangeres werd in de Melkweg verkozen door de jury. Elmerald ontving de prijs uit handen van de winnares van vorig jaar, Giovanka. De serie Stella Award 2010 gaat naar de artiest die het meest gebruik heeft gemaakt van zijn talent en daarmee zijn carrière naar een hoger niveau heeft getild. En 3FM was toen nog niet klaar met uitreiken van prijzen, want gisteren werden de andere prijzen uitgebracht. Beste zangeres ging trouwens naar Anouk. Daarnaast kreeg diezelfde Anouk ook nog het beste album. No Surrender werd de beste single. En meteen werd Keen ook als de beste band verkozen. Met twee prijzen werden ze allebei de grote winnaars van de 3FM Awards. Om het rijtje maar even compleet te maken. Guus Meeuwis mag zich de beste zanger noemen. Ilse het Lange werd gekroond tot beste artiest pop. De band Moog is de beste artiest rock. En de opposites waren benoemd tot de beste artist altern alternative. En het opgeven Caveman Hip Hop Orchest. Dat was de beste live act van het afgelopen jaar. Weiland werd beste nieuwkomer, maar die kon zijn prijs alleen niet in ontvangst nemen. Hij had last van een eh, afgesloten luchtruim. En dat alles natuurlijk door de aswolk vanuit eh, IJsland. Nou, tot zover maar weer even de stukjes shownieuws. Verder met de hits van Europa. een van die hits is in handen van Pixelot.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 And I know that deep down I'm calling down on you, on you on you. weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. Pixelot met Gravity. Deze week gaat ze van 9 naar nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. We zijn de dag met enkele wolkenvelden begonnen, maar die bewolking die trekt langzaamaan naar het zuiden weg en het klaart geleidelijk op. En vooral vanmiddag schijnt de zon dan weer flink. De wind die waait uit het noorden en is overwegend matig verkracht. De temperatuur die blijft vandaag steken op een maximale 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een eh, wegvallende wind koelt het af in de regio. Op de meeste plaatsen daalt de temperatuur naar waarde dichtbij het vriespunt. En daarbij zelfs grote kans op wat vorst aan de grond. Morgen belooft ook weer een erg mooie dag te worden met veel zonneschijn. Het blijft nog steeds droog en bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar maximaal 15 graden. Zaterdagavond en eh, zondagnacht is het helder en bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 3. Zondag zijn er weer flinke periodes met zon en het blijft nog steeds droog. De wind die waait uit noorden tot noordwesten. De temperatuur ligt op een eh, aangenaam niveau en stijgt in de middag naar waarde tussen de 14 en 16 graden. Tijdens de eh, donkere uren dan eh, op weg naar een nieuwe week hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft gelukkig wel droog en het koelt af naar ongeveer 3 graden. Op weg naar de nummer 1 van Europa hebben we nog wat obstakels te gaan. Eén daarvan is de nummer 7 van deze week. Dat is trouwens dezelfde nummer 7 als vorige week.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 Vorige week nog op 12. Deze week uh, hij 14 zijn plek en komt hij naar nummer 6 toe. Daarvoor Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Negen weken staat zij in de lijst. Zij eh, blijft zitten waar ze vorige week ook zat, namelijk op die nummer 7 positie. Op weg naar de nummer 1 van Europa hebben we nog vier platen te gaan voordat we weten welke dat is. En voordat het zover is, dus eerst die andere nog Jason Derulo hoort er onder andere bij. Dat is namelijk nummer 5 eh, van deze week. 8 uh, eh, weken lang alweer in de lijst van Europa. Van 6 omhoog naar 5. Everybody's looking for love. Oh, <laughs> ain't that the reason you're at this club? op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week stonden ze nog bovenaan de lijst van Europa. Train Hazel Sister. In hun tiende week eh, moeten ze weer plekken gaan inleveren. Vorige week dus bovenaan, deze week zakken ze helemaal naar plek 4 toe. We gaan eens kijken hoe eh, deze plaat doet in de Nederlandse... Want in de enige echte Nederlandse top 40 maar twee nieuwe binnenkomers deze week. Fennel Twilight van Old City op plek 36. En Christina Aguilera, Not Myself Tonight op nummer 33. What Do You Want for Me? Adam Lambert eh, blijft zitten op nummer 10. Zijn uh, vierde week pas. Rootboy van Rihanna gaat drie plaatsen omhoog, van 12 naar 9. Heartbreak Warfare, John Mayer, levert een plekje in. In zijn achtste week zakt hij van 7 naar 8. Telefoon Lady Gaga featuring Beyoncé. 12 weken staan ze in de lijst. Van 9 gaan ze naar 7. Cheryl Cole verdubbelt haar positie in haar dertiende week. Fight for This Love gaat van 3 naar 6. Memories van David Guetta gaat een plekje omhoog. Tiende week van 6 naar 5. We blijven zitten Umbrella van de Baseballs op nummer 4. Nothing on You, B.O.B. en Bruno Mars gaan van 5 naar 3 toe. A Night Like This, Cara Omelat. In haar 17e week ondertussen alweer blijft ze nog steeds op die nummer 2 positie hangen. En voor de zevende week achter elkaar is Hazel Sister van Twain nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. In geheel Europa hebben ze dus plekken moeten inleveren. Wie dat niet heeft gedaan, dat is eh, Lionel Lewis, want die heeft weer een plekje gewonnen. In haar achtste week gaat ze van 4 naar 3 toe. figured it out in my head. I'm proud to say I got you. Louis is de nummer 3 van deze week. Vorige week stond ze dus nog net eronder. Deze week gaat ze er eh, de top 3 in. Omwille van de tijd uh, stoppen we er gewoon hoor.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 Dat is de Black Eyed Rock That Body. de vraag is natuurlijk, wat is dan deze week de beste van Europa? Nou, hij heeft er zes weken over gedaan om op deze plek te komen. Vorige week stond hij nog net aan in de top 3 op nummer 3.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 Hij laat achter zich de Black Eyed Peas Rock That Body op nummer 2. Leona Lewis I Got You op 3. Train Hazel Sisters stoot hij meteen naar nummer 4 toe. En Jason Derulo In My Head op nummer 5. Top 10 verder eh, Adam Lambert, What Do You Want From Me? Amy McDonald, Don't Tell Me That's Over. Pixie Lott Gravity, Rihanna Ruboy en JC Young Forever. Dat was de lijst van deze week. Volgende week ben ik er niet, maar er is wel een Euro Breakdown.